zitten de Nederlandse klinieken vol... Ook vinden mensen het fijner om thuis met korstjes op hun hoofd te zitten dan op hun werk. Je kan lekker de tijd nemen thuis straks natuurlijk, twee weken. Ja, niemand die het ziet dat het gebeurt. Nee, ik ben muzikant ook, dus ik heb nu niet zoveel te doen. Dus dat is voor mij eh, ideaal dit. Vorig jaar waren er zo'n 7.500 behandelingen in ons land. Een jaar eerder nog 5000. Op Sri Lanka is een meisje van 9 overleden na een duiveluitdrijving. Haar moeder dacht dat ze was overgenomen door een boze geest. En daarom nam ze haar mee naar een medicijnvrouw die het meisje insmeerde met olie en sloeg met een stok. Dat overleefde het meisje niet. De moeder en de medicijnvrouw zijn opgepakt en er wordt onderzocht of de medicijnvrouw meer slachtoffers heeft gemaakt. Ook eigenaren van zonnestudio's stappen naar de rechter om weer open te mogen. Ze vinden het onterecht dat ze als publieke plaatsen worden gezien en daardoor dicht moeten blijven. Ze eisen eenzelfde behandeling als massagesalons en kappers die woensdag weer open mogen. Er moeten meer jongeren stemmen in de grote steden. Dat vindt Justa van 19 uit Amsterdam. En daarom bedacht ze Represent Jezelf om leeftijdsgenoten te stimuleren om te gaan stemmen. 65% stemt maar en dat is te weinig, vindt ze. Ik stel vaak de vraag, eh, op wie ga je stemmen? Maar eigenlijk is het bij jongeren een kwestie van ga je stemmen? En mensen zeggen dan soms nee. En dat is eigenlijk ja, gewoon best wel erg. Het is gewoon een privilege om je stemrecht te kunnen gebruiken. Ze probeert jongeren over te halen door grappige filmpjes op Insta en berichten in straattaal. Mensen stemmen eigenlijk vrijwel altijd op mensen die op hen lijken. Dus als jongeren gaan stemmen, dan stemmen ze vaak ook op jongere mensen. Waardoor zeg maar, die verhouding in de Tweede Kamer tussen oud, jong, kleur, eh, afkomst, geslacht, etc. Dat dat wat meer in evenwicht komt met eh, de samenleving zelf. Het weer vanavond en vannacht kan het mistig worden. De temperatuur daalt tot iets onder nul. Morgen best wat zon en tussen de 9 en 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op de meeste wegen kan het verkeer weer prima doorrijden. Alleen de A6 van Muiden naar Lelystad is helemaal dicht... tussen Almere Regenboogbuurt en Almere Oostvaarders. Het komt door een ernstig ongeluk.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 We gaan weer verder met onze digitale brievenbus. En daarvoor blijven we even weer in Nederland. Met het nieuwe album One Lifetime van Tip Jar. Dat is een internationaal collectief van muzikale vrienden rond Bart de Win en Arienne Knecht. Het bevat vele muziekstijlen. Het nummer dat je nu gaat horen is het bluegrass nummer van het album. En dat heet Kiss Me. Right or left or down the middle, where do we need to go? I'm afraid that I don't know. It's a small world growing bigger with all the trouble hard to figure. Kiss me and tell me you love me so. Up or down, what's the difference when you're feeling low? You don't want it to show. It's a mad world crazy folks trying hard to keep high hopes. Kiss me and you tell me you love me so. Try to keep it close to the heart, baby. jaar uit Nederland met Kiss Me. We gaan verder met muziek van Darius Rucker en dat is Wagon Wheel. En dat nummer is geschreven door Bob Dylan en Catch Secor van de Old Crow Madison Show. Alhoewel het nummer Darius Rucker in de eerste instantie niet zoveel deed... begon hij er op een gegeven moment toch aan te wennen... en nam hij in 2013 een country versie van dit nummer op. En hij deed dat niet alleen, nee, hij liet de leden van Lady Antebellum... gewoon gezellig in het achtergrondkoor meezingen. Luister lekker mee, Wagon Wheel. 17 hours Picking me a bouquet of dogwood flowers And I'm hoping 2013 met Wagon Wheel. We gaan naar de Nashville Spiegelplaat en daarvoor gaan we naar 1975. Toen schreef Waylon Jennings het en bracht het zelf ook uit. Hij schreef het eh, voor zijn album Dreaming My Dreams. En het werd zijn vierde nummer 1 hit in Amerika. Het nummer gaat over de invloed van Hank Williams Sr. in de countrymuziek. En er zijn diverse covers van dit nummer gemaakt. 40 jaar later kwam het op het album Genuine Leather van Billy Payne. Ga twee keer luisteren naar Are You Sure Hank Done It This Way? Dit is de Nashville Spiegelplaat. Lord, it's the same old tune, fiddle and guitar. Where do we take Stone suits and new shiny cars. It's been the same way for years. veel spiegelplaat. sure Hank done it this way. Did old Hank really do it this way? Lord, I've seen the world with a five-piece band Looking at the backside of me Singing my songs, one of his now and then But I don't think Hank done them this way old Hank can really do it this way radio show. Bluegrass time. I lost my job and I lost my house. I even lost my friend. But things have a way of turning round. Something good was around the bend. Tables turned and winds have changed. My heart, well, it did mend. Good was around the corner de zusjes Kelly en Wendy Smith, oftewel de Smith Sisters en de Sunday Drivers. Ook muziek die we onlangs binnenkregen via nashvilleradio.nl. In oktober 2020 kwam dit nummer uit en ik ben benieuwd wat er nog meer gaat komen, want ik vind het heel lekker klinken. We gaan nu naar 2018 voor muziek uit Nederland. Dit is The Marshall en Without Words. fall down, the ground, making no sound. I'm just watching. Air flies through, baby, look at you out of the blue. You got me all in. sun's shining bright, while it's late at night. I never felt this way until you caught my eye. You got my head spinning around, baby, somehow. I'm falling when you're playing. show yourself, show your soul. Girl, I'm waiting. And who made you grow so beautiful, strong and tall? Let me be De Marshall en Without Words hier bij de National Radio Show. Je hebt nog een nummer te goed van onze maandartiest en dat is Tanja Tucker, Heb je nu zelf een favoriet nummer van haar? Laat het ons weten.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 Tanja Tucker, ik zei het dus al. Haar tweede single Love is the Answer werd een top 10 hit. En in 1972 kwam haar derde single uit. En dat leverde haar haar eerste nummer 1 hit op. Dit is What's Your Mama's Name. Dit is de Nashville Maandartiest. What's your mama's name, child? What's your mama's name? Thirty some odd years ago, a young man thinking about a rose that used to blossom in his world. People never took the time to mind the young man's questions until one day they heard him ask a little green eyed girl. question and offered her a nickel's worth of candy if she'd tell. A year and some odd days ago, an old man died in Memphis. Just another way. our Wilson Green. was Bobby Bear heel ver van huis. Want hij was 500 miles away from home. Ik zei het in het eerste uur al. We hebben heel wat oude country muziek. Maar ook oude volkmuziek. En volgens mij is dit ook het oudste nummer wat we deze keer in de show hebben. Het is een nummer van Clarence Ashley. En daarvoor gaan we dus heel ver terug in de tijd. Deze volkszanger en banjo- en gitaarspeler... die in 1911 al optrad en genoemd werd als een groot invloed voor andere folkartiesten. Een nummer dat van origine The Demon Lover heet... en ook bekend is als James Harris... maar door Clarence Ashley werd opgenomen als The House Carpenter. Well made, well made, said I know to love. Well made, well made, said he. I'm just returning from the salt, salt sea, and it's all for the love of thee. Come in, come in, my for to love And have a seat with me. It's been three fourths of a long, long year since together we have been. Well, I can't come in or I can't sit down. For I haven't but a moment's time. They say you're married carpenter, and your heart will never be mine. That's I could have married a king's daughter, dear. I'm sure she'd have married me, but I've first taken her crowns of gold, and it's all for the love of thee. Now will you forsaken your house, carpenter? me. I'll take you where the grass grows green on the banks of the deep blue sea. She picked up her little babe and kisses gave it three. Says, stay right here, my darling little babe, and keep your papa company. Willie hadn't been on ship for about two weeks. I'm sure it was not three. Till his true love began to weep and mourn, and he weep most bitterly. Says, Are you weeping for my silver armor gold? Says, Are you weeping for my store? are you weeping for that house carpenter whose face you'll never see anymore? No, it's I'm not a weeping for your silver or your gold, or neither for your store. I am weeping for my darling little babe whose face I'll never see anymore. Well, he hadn't been on ship about three weeks a in the bottom of the ship and it's for the rise no more. Wat klinkt dit oud zeg. Ik heb niet kunnen vinden hoe oud het is, maar het is oud. Heerlijk, lekker. Clarence Ashley en The House Carpenter hier bij de National Radio Show. We gaan de debuutsingle nu draaien voor je van Maddie Lane... die zij in september 2020 opnam. Dit is Country in You. single, of nieuwe single, debuutsingle van deze uit Florida afkomstige zangeres. Maddie Lane en Country in You. We gaan nog één keertje naar onze digitale brievenbus en daarvoor gaan we naar IJsland. We gaan naar muziek van Axel O. Red Dirt maakt hij en hij heeft een tijdje in Texas gewoond en had, dat had een grote invloed op zijn muziek. Inmiddels woont hij weer in IJsland en bracht recent zijn nieuwste single uit en die heet Not Built for Love. nummers te goed van het Spotlight album Sounds to Sounds So Good. Ik wou Sounds So Good to Me, wou ik zeggen. Sounds So Good van Ashley Shepard uit 2008. En dat is op verzoek van Mieke van Alven... die graag eh, dit album onder de aandacht bij ons wilde brengen. Dat mag. Want heb jij nu ook een favoriet album? Laat het ons weten. Je mag een e-mail sturen naar info.nesforradio.nl... en vermeld in die e-mail even om welke uitvoerende het gaat... welk album en welke vier nummers je van dat album zou willen horen. Ashton Shepard dus met het album Sounds So Good. Je hoort nog twee nummers achter elkaar Bigger the Heart en daarna The Picking Shed. Dit is het Nashville Spotlight Album. music die naam niet. Deze man bracht in 1975 toch echt wel volgens mij een van zijn grootste nummers uit.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 ja, als je het naar je zin hebt, dan gaat de tijd hard. En dat betekent dus dat er weer een eind is gekomen aan de Nashville Radio Show. Maar volgende week zijn we uiteraard weer bij je terug. Ik heb nog twee nummers voor je klaarstaan. Uit 1993, Garth Brooks en Colin Baton Rouge. En daarna uit Denemarken, de Cowgirls. En zij hebben Hard Trouble. Ik zeg bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Bye bye. A girl in Louisiana And though I'm out on the highway My thoughts are still with her Such a strange combination Of a woman and a child Such a strange situation Stopping every hundred miles Calling Baton Rouge A replay of last night's events Rolled through my mind Except to see not do a race by sweet red wine And I see a truck stop sign ahead so I change lane I need a cup of coffee and a couple dollars change Calling Baton Rouge Operator, won't you put me on through I gotta send my love down to Baton Rouge Hurry up, won't you put her on the line I gotta talk to the girl just one more time just want to say hi, go to our Facebook page, Nashville Radio Show.